Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een pakketbezorger uit Rotterdam is overleden na een zware mishandeling. Vorige week kreeg de man tijdens zijn werk ruzie met iemand over een pakket. Die sloeg en trapte hard op de bezorger in. Volgens een ooggetuige kreeg het slachtoffer een schop... en viel hij vervolgens met zijn hoofd op de stoep. De bezorger werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij gisteren aan zijn verwondingen overleden. Een man van 29 werd al eerder opgepakt voor de mishandeling. En in meerdere steden in Oekraïne wordt nog steeds gevochten. Onder meer in havenstad Mariupol en Kharkov in het oosten. In de hoofdstad Kiev is het redelijk rustig, dat vertelt Peter. Hij woont er al dik tien jaar en is er gebleven omdat hij wilde helpen. Maar eigenlijk mag hij de deur niet meer uit. Hij vertelt hoe hij de dagen doorkomt. Ik heb eh, twee katten opgehaald van een, eh, een buurvrouw hier in de buurt. Eh, waardoor zij kon ontsnappen. Dus ja, dat is het klein beetje wat ik nog kan doen eigenlijk. verder, mijn plannen <laughs> vandaag is eh, blijven schuilen in mijn eh, zelfgemaakte bunkertje. En vandaag gaat hij ook doornemen wat er nog in zijn koelkast ligt... om te kijken hoe lang hij nog kan overleven. Iets meer dan 1 op de 5 jongeren heeft vorig jaar stress gehad over werk, blijkt uit cijfers van het CBS. Veel van die stress komt door werkdruk of omdat ze bang zijn om fouten te maken. Ook hadden veel jongeren extra werkstress in coronatijd. En Dua Lipa heeft met Levitating een dikke hit te pakken. Maar is die plaat wel echt van haar? Een reggaeband beschuldigt haar van plagiaat en is daarom een rechtszaak begonnen. Volgens de band is de melodie van het refrein exact hetzelfde. Je hoort eerst Dua Lipa... Ja, de reggaeband klaagt niet alleen Dua Lipa aan... maar ook haar platenmaatschappij, de schrijvers en producenten. Ze willen alle opbrengsten van het nummer en een schadevergoeding. En het weer nog, het wordt een wisselend dagje. In Zeeland en Zuid-Holland is het grijs. In het Noordoosten wordt het dan wel weer een behoorlijk zonnige dag. Het wordt max 8 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan bijna overal moeiteloos doorrijden, maar er staat één file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Vertraging is 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Bedankt dat je lid bent van de ANWB. Dat vieren we met extra's speciaal voor jou. Want als je nu een autoverzekering bij de ANWB afsluit, krijg je een jaar lang extra korting. Hoe langer je lid bent, hoe hoger die korting.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 Heel persoonlijk dus, maar wel herkenbaar. Stop the Train, Sandman en Shivers zijn de songs die ik draai. Another human cloud to bring you down when you blew the last away. And bring out a aanbevolen. You were loved before you had a right. every day that love just multiplies. Daddy made your bed and your lullaby. Mama made the mobile in the sky. Loving you is easy, but life will not always be. Fall into the world of your song. Whatever you feel can never be wrong. Come along for the ride, and in a shake of the lamb's tail we'll go. Be still now, close. hanging out with the Sandman we will fly We'll count the fish in the sky Honeybees and birds sing your song Whatever you feel can never be wrong so sweet, my child Hanging out with the Sandman Though there's rain outside, you'll be warm and dry The thunder and the lightning won't hurt you now So go to sleep. you know you een Britse discogroep met muzikanten uit Afrika en Zuid- en Midden-Amerika. De groep is vooral bekend van de hits I Can Stand the Rain uit 1978 en One Way Ticket uit 1979. Als afsluiter heb ik gekozen voor Go Johnny Go. Kanton. even burn Garfunkel Jr. werd geboren in New York in 1990 in de wijk Manhattan als het eerste kind van Art Garfunkel Sr. en Catherine Garfunkel. Hij bracht het grootste deel van zijn jeugd door in de Verenigde Staten. Zijn grootouders kwamen uit Duitsstalige gebieden waardoor hij op jonge leeftijd de Duitse taal leerde en een sterke band met Europa opbouwde. Art Garfunkel Jr. heeft zijn leven verplaatst naar Europa en woont voornamelijk in Zwitserland en Duitsland. Nu is het er, het album We Do, met songs als Cecilia, Mrs. Robinson en I'm a Rock. Wel allemaal in het Duits. Je kunt het ook omschrijven als een eerbetoon aan zijn vader. dich. am Liberation Square. Für das Schwarzen mitten im Verkehr. Wer macht unseren Sonntag mit Trompetenklängen wach? Wer wohl wiegt beim Bäcker seine Brötchen nach? Das schafft nur sie, Mrs. Robinson, diese ganz unmögliche Person. nicht wie Mrs. Robinson, aber jeder findet sie okay. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Mann, es war für uns mit ihr nicht immer sehr bequem. Oder war es eher umgekehrt? Als sie von uns fortging, da begann erst das Problem. Da erkannten wir erst ihren wahren Wert. Oh, wo ist sie, Mrs. Robinson? Diese ganz unmögliche Person. Oh, oh, oh. Denn ohne sie, Mrs. Robinson, ist bei uns schon gar nichts mehr. der kleinen Stadt die Herzen jetzt in Schwung. Zu ihm gehen die Kinder mit dem Zeugnis. Wer bewahrt das Mädchen auf der Brücke vor dem Sprung? Was du auch versuchst, das schaffst du nie. Das schafft nur sie, Mrs. Robinson, diese ganz unmögliche Person. muziekstijl die ongeveer ergens tussen 1860 en 1900 is ontstaan en zijn oorsprong vindt in de muziek die slaven uit Afrika in het zuiden van de Verenigde Staten vertolkten. J.J. Cale, Kenneth Heat en Amos Milburn zijn van de partij met After Midnight, On the Road Again en One Scotch, One Bourbon, One Beer.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 One scotch, one bourbon, one beer. I don't want soda, no bubble gum. You got what I want, just serve me some. Since my baby's been gone, everything's lost. I'm on this kick and I can't get off. One scotch, one bourbon, one beer. One scotch, one bourbon. don't care for trouble, so have no fear. One scotch, one bourbon, one beer. My woman started me on this spree. I can't find her and she can't find me. She left this morning, said she wouldn't stay. She's been out all night and it's the break of day. One scotch one bourbon, one beer, one scotch, one bourbon, one beer. Please, Mr. Bartender, listen here. I ain't here for trouble, so I have no fear. One scotch, one bourbon, one beer. Al bekende Nederlandse duetten van Nico Haak en Boudewijn de Groot met Tante Julia, Maus en McNeil met Helloa en Boudewijn de Groot en Ellie Nieman met Meester Prikkebeen. Made in Holland. jongen, zondagochtend was een hel. En dominee vertelde me wat ik niet mocht en wat wel. En God zag altijd alles groot en streng als een agent. Dus in het kerkenzakje deed ik braaf mijn cent. En zondags gingen ze naar hun tante en dan moest ik mee. Ik koek en te zoenen en een kopje slappe thee. was, dan mocht ik de kaarsjes uit gaan blazen op de taart die moeder kocht. En mijn oma snikte even, ach alweer een jaar voorbij. Maar niemand die ooit hoorde wat ze zag tegen me zei. En plotseling stond tante op en noemde me haar vent. En zei je moet wat spelen, omdat je jou... waar ik s'avonds slapen zal. Ik reis de hele wereld rond en het zonlicht achterna. Ik heb iedereen verlaten, maar niet tante Julia. Het is zondag, ik heb zin om naar mijn tante toe te gaan. Als ze mij een zoen wil geven, moet ze op haar tenen staan. en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjeskat, want hij heeft last van muizenissen die nesten maken in zijn baard. Maar die laat hem altijd mooi fluiten, het dier prikt ernstig voor de vissen, gevallen van een haringkar. stil door de nacht. Hij speelt zijn draailier voor een harige gezicht. Slaap gerust, sluimer zacht. Een paladijn met zijn soldaten blijft even luisteren naar hem. Toch blijft zijn schotel ze lachen. Alleen een meisje blijft staan praten, een mager meisje van plezier. kat heel stil de passie prikt. Het geurt naar brood en warme wijn. En in de sneeuwnacht bij de vallen verwachten ze het nieuwe jaar. De laatste dag komt aangevlogen, de laatste slagen zijn gevallen. En vuurpijl spuit de hemel in. avec elle. Après tout, après toi, je n'ai rien. Tu sais bien. Reviens, on va vivre la main dans la main. C'est écrit sur les murs de la vie. C'est écrit, c'est certain, je l'oublie. J'ai gardé une place au soleil pour moi. Oui, j'ai fait l'amour avec elle, de toi à moi. Reviens, on va vivre la main dans la main. L'aventure avec toi, c'est si bien. Amoureux, malheureux, ça ne fait rien si bien. Reviens, elle est là, elle sourit, elle est belle.